dijkers met het NOS Journaal. Automobilisten deden het er afgelopen jaar langer over om op hun bestemming te komen dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van TomTom. De navigatiemaker zegt dat dat komt door files en wegwerkzaamheden. De reistijd is het langst in Amsterdam. Daar doen automobilisten zo'n 23 minuten over 10 kilometer. Dat is een toename van 6% in een jaar tijd. Volgens het parool komt dat door de gemeente zelf... die de binnenstad bewust onaantrekkelijker probeert te maken voor automobilisten zoals de maximumsnelheid verlaagd naar 30 km per uur. Deskundigen maken zich grote zorgen over de beslissing van het moederbedrijf van Facebook... om in de VS niet meer samen te werken met factcheckers. Die controleren of de inhoud van berichten op Facebook en Instagram wel klopt. Factcheckers noemen het stopzetten van de samenwerking schokkend. Ze vrezen dat de beslissing zal leiden tot meer haatberichten, racisme en antisemitisme op Facebook en Instagram... Deskundigen denken dat Facebook-baas Zuckerberg hiermee een wit voetje wil halen bij Trump... die over twee weken opnieuw president wordt van de VS. In Washington D.C. begint vandaag de drie dagen durende afscheidsceremonie... voor de overleden oud-president Jimmy Carter. Zijn lichaam is naar de Amerikaanse hoofdstad gebracht... waar hij een staatsbegrafenis krijgt. Carter overleed ruim een week geleden. Hij was 100 jaar. Albert Heijn haalt per direct zakken met witte bollen uit de supermarkt... omdat er een verkeerd etiket op is geplakt. Het gaat om de witte extra lang lekker bollen. Op die bollen is per ongeluk het etiket van de rozijnenkrentenbol terechtgekomen. Daardoor staat er geen soja als ingrediënt op de verpakking vermeld... terwijl het er wel in zit. Albert Heijn roept mensen met een soja-allergie daarom op... om de witte bollen niet te eten en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer, af en toe wat hagel of regen. Het is tussen de min 1 en plus 4 graden.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 Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I'll be honest. you're always inside. With everything you do and say, my love can't be denied. It's automatic. to just echo voices raised in anger.